uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Slowakije heeft de nationalistisch linkse regeringskandidaat Pellegrini de presidentsverkiezingen gewonnen... ten koste van de liberale en pro-westerse kandidaat Korczok. Pellegrini is een bondgenoot van de populistische premier Fico. De president heeft in Slowakije vooral een ceremoniële rol, maar kan wel wetten vetoen. Verwacht wordt dat Pellegrini de macht van Fico zal versterken... In Tilburg is een man overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een steekpartij. Agenten vonden de man van 47 bloedend op straat en reanimeerden hem, maar hij overleed korte tijd later. Verderop werd een vrouw gevonden met snij- en steekwonden. Zij is naar het ziekenhuis gebracht en geldt als verdachte. Omdat de toedracht onduidelijk is, heeft de politie haar aangehouden. Het is precies een half jaar geleden dat de oorlog in Gaza begon. Op 7 oktober voerde Hamas een terreuraanval uit op Israël doodde zo'n 1200 Israëliërs en buitenlanders... en nam ongeveer 250 mensen als gijzelaar mee naar Gaza. Israël slaat sindsdien terug, in ook met luchtaanvallen en een grondoorlog. Volgens Hamas zijn in Gaza inmiddels zo'n 33.000 Palestijnen gedood. In Budapest hebben 10.000 mensen gedemonstreerd... tegen de regering van premier Orbán... De betoging was georganiseerd door een potentiële uitdager van de premier... de advocaat en zakenman Madjar, een voormalig lid van Orbáns partij. Hij beschuldigt de leiders van Hongarije van corruptie en vriendjespolitiek... en eist nieuwe verkiezingen. Atletiek Bilbao heeft de Spaanse beker gewonnen. De Baskische club won in de finale na strafschoppen van Real Mallorca. Atletiek Bilbao won de Copa del Rey voor het laatst in 1984. Het weer in de oostelijke helft van het land regen of een bui... maar vanuit het westen opklaringen. Straks in het zuidoosten nog bewolkt, maar in de rest van het land zon. Vanmiddag neemt dan overal de bewolking weer toe... en vanavond in Limburg regen... Het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het nog langzaam over de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Baden. 8 kilometer met een half uur vertraging, want na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht.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 Silver sunlets reach the sky. do. Rumba with the velvet glove. Neath the faucet on the moon. See 1,000 violins. Golden trumpets are on high. Waves and waves of joyful hymns. this, the sky. stones the hell with Shannon, the cannon. I'm shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I see my name to a symbol. Maybe ZFM. eventually I had a vision of love And it was all that you've given to me what you've given me.